zo'n 2200 meldingen binnen van mensen die na een vaccinatie klachten kregen. Die ontstonden 28 dagen nadat de prik was gezet. Het onderzoek naar wordt volgens de directeur van LAREP geen makkie. Het probleem is alleen dat er onvoldoende bewijs is... dat het ook veroorzaakt wordt door coronavaccinaties. Heel veel mensen hebben natuurlijk toch ook corona gehad in diezelfde periode. Niet iedereen wist dat zelf, niet iedereen is getest. Eh, ja, en je kunt ook als je dus ehm, eh, milde klachten hebt... of helemaal geen klachten, dus zelf ook niet vermoeden hebt dat je covid hebt... en toch dat die corona gehad hebben... Volgens het bijwerkingencentrum zijn veel voorkomende klachten vermoeidheid, pijn op de borst, hoofdpijn en spierklachten. De helft van de vrouwen in het hoger onderwijs krijgt te maken met seksueel wangedrag. Dat zegt een speciale commissaris van de regering... die onderzoek heeft gedaan naar seksueel wangedrag op hbo's en universiteiten. Demi van de ISO, de grootste studentenorganisatie in het land... herkent wat er in het onderzoek staat. Uit ons eigen onderzoek is ook gebleken dat 1 op de 5 studenten... te maken heeft gehad met een sociaal onveilige situatie gedurende hun studietijd. En keer op keer laten onderzoeken zien dat het slecht gesteld is met de sociale veiligheid binnen het onderwijs. Er is nu echt werk aan de winkel en daarom vinden we het belangrijk dat er gehoor wordt gegeven aan het advies. In dat advies staat onder meer dat hbo's en unies teams moeten oprichten... die de sociale veiligheid in de gaten kunnen houden. Ook zouden studenten les moeten krijgen in seksuele vorming. De provincie Gelderland mag met een paintballgeweer op brutale wolven schieten, heeft de rechtbank besloten. Een wolvendeskundige zegt dat één of meer wolven op de Hoge Veluwe afwijkend gedrag vertonen en gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. Maar er is meer, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Tweede is dat alle alternatieven, zoals in het eh, ja, eh, handenklappen, pepperspray... alle alternatieven, die heeft, eh, daarvan heeft de provincie nu ook uitgelegd... dat dat allemaal niet werkt en daar gaat de rechtbank in mee. Door te schieten met een paintballgeweer moet de wolf weer schuw worden. Maar hij mag daarbij niet te ernstig gewond raken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst zon, later bewolkt en op de meeste plekken een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet zo heel veel files en de files die er staan leveren ook niet al te veel vertraging op. Je hebt een kleine 10 minuten oponthoud op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. En op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn ben je ook 10 minuten langer onderweg tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland wordt mogelijk te klein voor chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Daarvoor waarschuwt vertrekkend topman Peter Wenning. Het bedrijf maakt veel gebruik van kenniswerkers uit het buitenland... maar juist de komst van die kenniswerkers staat nu onder druk. Diederik Samsom stopt als kabinetchef van klimaatcommissaris Hoekstra. Als de Europese Commissie binnenkort nieuwe klimaatdoelen bekendmaakt... zit volgens Samsom zijn taak in Brussel erop. Het Openbaar Ministerie eist 9 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes. en zou betrokken zijn geweest bij de smokkel van cocaïne via de haven van Antwerpen. Het weer, vanavond en vannacht droog. Morgen in het noorden eerst wat zon. Later overal kans op een bui. En het wordt 7 tot 9 graden. I tell you when it feels right I choose the darkness over the day I was a friend. And if I were you, I would never leave again. you let the others be Cause with you is where I got to be yeah. Oh, sugar, where you been? Hanging out with the male friends Listen, somebody's gonna hurt you The way you love to keep hurting me we are saying oh, oh Sheila Let me love you till the morning comes Sing song, oh she You know I want to be the only baby, understand That I want to be the only man But getting too hard And I think i start to have my own fun Oh, baby, it's plain to see That you're qualified to fulfill your needs honey, baby, just you wait and see And we oh, oh, Sheila Let me love you till the morning oh, oh, Sheila You know I want to be the only one for her uh, baby, it's one, two, three I love you, baby, honestly uh, I want to that you let the others be Cause with you is where I got to be yeah. Oh, baby, understand That I want to be the only man You think you're pulling over on me Well, honey, baby, just you wait and see And we sing, oh, oh, Sheila Let me love you till the morning comes oh, Sheila, oh elk café is Fred bekend.